Zit van der Linde met het NOS-journaal. De coalitiepartijen moeten volgens Caroline van der Plas serieus met haar partij onderhandelen. De Boer-Burgerbeweging staat volgens een Ipsos exit poll op 15 zetels in de Eerste Kamer. De coalitiepartijen willen volgens premier Rutte verantwoordelijkheid nemen. Hij verwacht dat ze voorlopig gewoon door willen met het kabinet... al durft hij niet te voorspellen of zijn kabinet de rit zal uitzitten. SGP-leider Van der Staaij hoopt dat het kabinet niet alleen naar links kijkt voor steun... maar ook de BBB-winst in ogenschouw neemt. PvdA en GroenLinks zijn tevreden over de uitslagen die de partij volgens de exit polls zou behalen. In de Eerste Kamer zou een combinatie van de twee 15 zetels opleveren. Het is nog mogelijk om de grootste te worden, zei GroenLinks-leider Klaver. Forum voor Democratie is de partij die het meest lijkt te verliezen. Baudet spreekt van een project van lange adem. Bij het CDA heerst teleurstelling. Wopke Hoekstra heeft het over een buitengewoon bittere pil. De VVD boekt ook niet de winst die we wilden, zegt premier Rutte. Bij de PVV gelatenheid. Tegen de boer-burgerbeweging was in de campagne niet op te boksen, zegt Wilders. De uitslag wordt door veel partijen gezien als een duidelijk signaal aan de gevestigde orde. SP-leider Marijnissen heeft het over een signaal van proteststemmers. Behalve de BBB maken volgens de exit polls ook fracties van JA21 en Volt hun entree in veel statenzalen en in de Eerste Kamer. JA21 staat nu op drie zetels en daar is partijleider Nanninga zeer blij mee. Laurens Dassen van Volt spreekt van een geweldig verkiezingsresultaat voor zijn partij. Volgens Ipsos komt de jonge partij met twee zetels de Eerste Kamer binnen. Het weer bewolkt en aan het einde van de nacht gaat het regenen. De temperatuur daalt naar een graad of twee. Morgenmiddag wordt het vrijwel overal droog en af en toe is er wat zon.